Danny T. wist zich gisteren te onttrekken aan zijn begeleider. De man werd in 2007 veroordeeld voor de moord. De zaak werd landelijk bekend doordat op een filmpje op internet was te zien hoe het slachtoffer zwaar gewond van het dak viel en stierf in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16. Hij kreeg 1 jaar jeugddetentie en 8 jaar jeugd-TBS. Het aantal overvallen in Nederland daalt. In de eerste helft van dit jaar waren er 6% minder overvallen dan in dezelfde periode vorig jaar. De politie zegt dat er flink is geïnvesteerd om overvallen tegen te gaan. Ook worden daders vaker op heterdaad betrapt omdat mensen sneller de politie bellen. De autoriteiten in Rusland hebben nog steeds de grootste moeite om de bosbranden in het land onder controle te krijgen. Er woeden bijna 600 bosbranden. Het dodental staat op 50. Premier Poetin heeft beloofd dat gedupeerden 50.000 euro krijgen om hun huis te herbouwen. Er zijn mensen betrapt die hun eigen huis in brand staken om, ook, om zo ook een vergoeding te krijgen. Pedoseksuelen die hun straf hebben uitgezeten moeten vaker verplichte nazorg krijgen. Dat vindt voorzitter Joritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De rechter kan verplichte nazorg nu al opleggen, maar volgens Joritsma gebeurt dat nu veel te weinig. FC Utrecht en AZ hebben zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. FC Utrecht won na de 1-0 thuiszegen van vorige week in Zwitserland met 3-1 van FC Luzern. AZ verloor in Zweden weliswaar met 1-0 van IFK Göteborg, maar dat was genoeg na de 2-0 overwinning van vorige week. Dan het weer, opklaringen en lokaal kans op mist.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 Porque en los ojos nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but.